hati berflukte barcado. Oh, alle keer er verveelt de zon. Maar die al dat piekeren brengt je de misère, brengt je de misère. Ja, barre bière, denk, is het te kwaad, pas Oh, brav, piccolo, bravissimo, bravo. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Oh, che mi porti balli fra vecchio. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Alle dode vizi, bak, batotte, ka. Emma, ome, gritti, woont in Amerika, Amerika, Amerika, Amerika, Amerika. oude, die nemen wel trouwen. Feestelijk doodgepet alle fatsoen. Niet als een dolletjes overgehouden, dan erf ik minstens een half miljoen. Ik naar plaats van piraten. Kocht zeven auto's met deze chauffeurs. Hou de bankiers allemaal in de gaten. Ze krijgen mij niet de kans op de beurs. Wie naar mijn centen kijkt, gooi ik o la donneska, kan begrijpen. Ik heb een bot met ja, het zal ik eentje slijpen. Ik ben maar een bjerra, o trolot, lot, lot, lot, lot, lot, lot, Eerst even het ja, ja, o bij je der, van plant of vlees. een biertje. En maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Dan heb ik een water, ik heb liever ranja. Voor mijn kattie, een mijn mondja. Als je een snoep ziet, een vis of karper. een bloemkool, een een barbe, de bloed en houden de panja. Hoe had de kat met een de oranje. Aan die van eten en nattelen maar een pijpje naar rooien. Eh, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, poes, poes, poes, poes, poes, met je Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Mijn mes, m'n mes, waar laat ik m'n mes? Wat dat nou, zeg, snap je dat nou, waar laat ik mijn mes? Daar kan ik goed zijn, met mijn pet niet bij. niemand de deur uit, niemand de deur uit, oh la la la Hé, hey, een Figaro, een kameraad hey, en Figaro. Er was ik kwaad, Figaro hier, Figaro daar, Figaro zus, Figaro zo. En meneer Staar, zo'n gruzaar, elke kus geeft een bedoel. Als je nu opstaat, blijf je maar liggen, dan moet je maar weten wat er voor komt bravissimo, bravo, bravissimo, op bravissimo, bravo, bravissimo. Posten met op posten op visio, posten met op doe ik maar na. Posten op visio, Amelo, Hengelo, Veuler en op het lijkt er wel ruzie op. op Posten op Elio, posten op Elio, posten op Elio, posten ja. Wat een spektakel.